5 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het is nog niet bekend of het overleg in Kiev tussen de regering en de oppositie iets heeft opgeleverd. Het overleg werd vannacht hervat in aanwezigheid van de parlementsvoorzitter en enkele parlementariërs. En drie Europese ministers proberen te bemiddelen. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft telefonisch gesproken met president Janukovic. Hij eiste dat onmiddellijk de eenheden teruggetrokken worden van het belegerde plein. Hij waarschuwt dat de VS bereid is tot sancties als het geweld niet stopt. De Venezolaanse president Maduro dreigt journalisten van CNN het land uit te zetten, omdat de nieuwszender bevooroordeeld berichten over de rellen in Caracas. Volgens hem zendt CNN Amerikaanse propaganda uit. Hij eist dat CNN de berichtgeving rectificeert. Het is al dagen onrustig in Venezuela. De betogers zijn ontevreden over het regeringsbeleid en eisen het vertrek van Maduro. Maduro zegt dat de Verenigde Staten achter de recentelijke geweldsuitbarsting zit. De marechaussee heeft met een botsing een busje gestopt op de A73 bij Venlo. De marechaussee achtervolgde het busje omdat het een paar dagen geleden als gestolen was opgegeven. In het busje zijn vaten gevonden die lijken op de vaten met drugsafval die de afgelopen tijd rond Venlo zijn gevonden. De chauffeur van het busje is gevlucht, zijn bijrijder is opgepakt. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim heeft zijn zinnen gezet op het Oostenrijkse Telecom. America Mobil, het bedrijf van mede-eigenaar van KPN, bezit al 27% van de Telecom-aandelen. Slim wil nu een meerderheidsbelang verwerven. Hij wil geen vijandelijke overname, maar probeert zijn belang te vergroten in goed overleg met de Oostenrijkse overheid. Vorig jaar mislukte zijn poging een meerderheidsbelang in KPN te verkrijgen. Het weer, het blijft buiig. Later vandaag misschien hagel en onweer en ook af en toe zon, vooral vanmiddag.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 that I anywhere, I would have followed you. that I love, and I'm saying goodbye. internet. www.zfmzandvoort.nl 106.9 ZFM. Austin keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not in the gymnastics, but I'm in the flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak.